7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Medewerkers van het consulaat van Venezuela op Curaçao slaan alarm. In een open brief aan media op het eiland schrijven ze dat ze al vijf maanden geen salaris hebben gehad. Op het consulaat zou geen enkele computer het meer doen en ook andere systemen werken niet. De consul doet er volgens hen te weinig aan. Ook zouden de medewerkers bedreigd worden door een ex-militair uit het kamp van de Venezolaanse president Maduro. Die oud-militair is op Curaçao om Venezolaanse vluchtelingen te bezoeken die op het eiland in de opvang zitten. Hij zou ze onder druk zetten om terug te gaan naar Venezuela. Ook in de Amerikaanse staat Louisiana is een strenge abortuswet aangenomen. Het wordt er vrijwel onmogelijk een zwangerschap af te breken. Zo wordt abortus verboden vanaf het moment dat de hartslag van de foetus kan worden gemeten. En dat is vaak rond de zesde week van de zwangerschap. De afgelopen tijd zijn in meer conservatieve staten in de VS strenge abortuswetten doorgevoerd. Bij een ongeluk met een bus in Mexico zijn zeker 21 doden gevallen. 30 mensen raakten gewond. De bus botste tegen een vrachtwagen, sloeg om en vloog in brand. De inzittenden waren pelgrims die terugkwamen van een bezoek aan een basiliek in Mexico-stad. In Hongaarse hoofdstad Budapest is een rondvaartboot met toeristen gekapseist en gezonken. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. Zo'n twintig opvarenden worden nog vermist. Aan boord van de boot waren 33 passagiers, allemaal Zuid-Koreaanse toeristen en twee bemanningsleden. Het schip voer op de Donau en is vermoedelijk in aanvaring gekomen met een andere boot. Chelsea heeft de Europa League gewonnen. In de finale werd Arsenal met 4-1 verslagen. De Belg Hazard maakte twee van de vier goals voor Chelsea. Alle doelpunten vielen na de rust. Voor Arsenal is het verlies extra zuur... omdat het de laatste kans was om zich voor de Champions League te plaatsen. Het weer, de dag begint grijs en soms wat regen of motregen. Vanmiddag en vanavond is het bijna overal droog... en breekt de zon af en toe nog even door. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 myself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no the words 100.000 hundred times. It's keeping all the memories behind.